uur. Annette met het NOS Journaal. De Israëlische minister Gans eist dat premier Netanyahu gauw met een plan komt... voor het bestuur van Gaza na de oorlog. Doet hij dat niet, dan dreigt Gans op te stappen... en zijn partij terug te trekken uit de regering. Gans eist onder andere dat er een Amerikaanse, Europese, Arabische en Palestijnse regering komt... die het civiele bestuur in Gaza gaan vormen. Voor het oorlogskabinet zat Gans in de oppositie. Zijn partij doet het momenteel beter in de peilingen dan die van Netanyahu. Met de oproep lijkt Gans uit te halen naar de premier... die er door critici van wordt beschuldigd dat hij de oorlog wil verlengen... om nieuwe verkiezingen te voorkomen. Bij het Concertgebouw in Amsterdam hebben gisteravond tientallen mensen gedemonstreerd... toen binnen het Jerusalem Quartet uit Israël optrad. De betogers probeerden zoveel mogelijk lawaai te maken... maar dat was niet te horen in de concertzaal. Het optreden verliep verder rustig. Het concertgebouw schrapte eerder deze week twee concerten van het kwartet... omdat er demonstraties waren aangekondigd. De Ierse zakenman en oud-rugbyspeler Tony O'Reilly is overleden. Hij werd bekend als speler van het Ierse rugbyteam... en was na zijn sportieve carrière decennia lang een van de belangrijkste Ierse zakenmensen zoals hij bestuursvoorzitter van onder meer het Heinz Concern. Tony O'Reilly was 88 jaar. Voor het eerst in 24 jaar is er weer een zwaargewicht bokser... die alle beschikbare wereldtitels in bezit heeft... en zichzelf daarmee de onbetwiste wereldkampioen mag noemen. Het is de Oekraïense bokser Alexander Usyk. Hij won vannacht van de Brit Tyson Fury. Voor hem was het de eerste nederlaag na 34 overwinningen.